uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Zeker 5500 ondernemers hebben zich meteen vandaag al gemeld... voor de tweede ronde van de NOW-regeling. De overheid betaalt tot september maximaal 90% van het loon van het personeel... als een bedrijf minstens een vijfde van de omzet is kwijtgeraakt door de coronacrisis. Van de eerste NOW-ronde maakten 140.000 bedrijven gebruik. De verwachting is dat dit er deze tweede ronde niet zoveel zullen worden. De Duitse rechter heeft een streep gezet door extra coronamaatregelen rond de stad Gütersloh... waar een uitbraak van het virus was bij een slachterij. Volgens de rechter gaat de speciale lockdown te ver... en moet de overheid de regels met meer maatwerk toepassen. Zo'n 370.000 mensen in de regio rond Gütersloh... mochten bijna twee weken alleen met huisgenoten... of één persoon van een ander huishouden buiten komen. Ook waren sportscholen en de horeca weer dicht. Het aantal nieuwe coronabesmettingen is er de laatste dagen wel wat gedaald. Een jongen van 17 is opgepakt omdat hij gisteren bij een boerenprotest op Eindhoven Airport met een trekker zou zijn ingereden op de marechaussee. Hij wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en poging tot doodslag. Niemand raakte gewond. Boeren protesteerden bij de luchthaven tegen de stikstofmaatregelen. Een man van 22 werd opgepakt omdat hij de marechaussee op de weg zou hebben afgesneden. In Groningen geldt deze week een verbod op demonstraties met trekkers... omdat het volgens de veiligheidsregio gevaarlijke situaties veroorzaakt een omstreden oliepijpleiding die begint in de Amerikaanse staat North Dakota... mag van de rechter voorlopig niet meer worden gebruikt. Er moet eerst meer onderzoek worden gedaan naar de milieugevolgen. Een Sioux-stam had de rechtszaak tegen de bijna 1900 kilometer lange Dakota Access-pijpleiding aangespannen. De oorspronkelijke bewoners zijn bang dat de leiding hun leefgebied vervuilt. Het weer in de loop van de avond op de meeste plaatsen droog en minder wind. Minima vannacht tussen 7 en 12 graden. Morgen overwegend droog met verspreid hier en daar een bui.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 Nou, dat is wel een lange tijd geleden vanuit de studio. Maar goed, uh, muzikaal gesproken gewoon twee uur lang knallen met die handel. Dus dit was dan de opening. En we gaan ook eh, een beetje terug in de tijd. Want het eh, zijn dan de twee openers. Eh, een beetje retro. Fabiana Dammers is dit met My Eyes on You. uit het noorden van het land. Uh, die eh, jongens heten Hidden Giants. En From the Inside of My Eyes. Zo heet het nummer. Daarvoor hoorde je My Eyes on You. Uh, Zo'n uitzending als deze. Ja, daar kan je gewoon de muziek meer het werk laten doen. En ik, zei de gek, ben eigenlijk min of meer de ober die het aanreikt. nou, dat gaan we dan ook voortaan doen. Dit is Sam en Julia en One Man Show. sure you wanna leave it like it is. I'm just a bed you can come to and another pair of lips to kiss. Do you ever fall in love? Will you ever say what you're thinking of? Are you all? like it is. Have me surely drop. They say absence makes the heart grow fonder, but I feel with you gone, I'm only lost to lonely ponder. They said it would go away. They said it would go away. Say you can show the pain. Stays in my heart, love. They said it would be a drain. They said it would be a drain. Miss being ball and chain. Lose from your heart, love. It's harder yet to let it go. Feels like a loss I'll oh, definitely regret. So now I feel even bitterness has its silver lining. Now I deal with my loneliness without even trying. They said it would go away. They said it would go away. Say you can show the pain stays in my heart. Love, they said it would be a drain. They said it would be a dream, miss being ball and chain. Lose from your heart, love. They said it would go away. They said it would go away. Say you can show the pain, stays in my heart, love. They said it would be a dream. They said it would be a dream, miss being ball and chain. Lose from your heart, love. mannen die hebben meegedaan aan eh, de Rotterdamse dakdagen. Tenminste, dat was eh, de bedoeling. En eh, dit was hun bijdrage Steeds in My Heart. Daarvoor hoorden we een, een, nummer waarvan ik op dit moment... oh ja, ik weet het alweer. Volgens mij waren het de, Hidden Giants die, ik daarvoor nog heb gedraaid. Mm, dat nummer is uit het Hoge Noorden afkomstig. En ja, het bracht de tijd op de tien voor half negen. Inmiddels bij deze eh, misschien nog wel een uh, gedenkwaardige alternatief FM... omdat we eh, helemaal geen telefonische interviews vandaag hebben. Dat is alleen maar fijn. Ehm, volgende week, dan gaat het ook echt gebeuren. Dan gaan we binnen het anderhalve meter verhaal... echt een live artiest hier krijgen. Tenminste een live muzikant, moet ik zeggen. hij is een van de mensen die de Amsterdamse Songwriters Guild... min of meer draagt... Eh, ik heb het over Ro Halfheid. Eh, hij heeft eh, samen met Luc Nijman heeft hij hier ook nog eens een keer een optreden gedaan. Ik geloof dat het Electro Lux Boys. Weet ik veel hoe dat heette. Dat was in ieder geval Electro wat ze brachten. En ehm, ja, Ro is nog steeds zelf actief. Opvallend is dat zijn nieuwe single... Eh, dat hij die heeft uitgebracht eh, bij het eh, King Forward Records label... waar bijvoorbeeld ook Joey Vriend en Alaska het materiaal op uitbrengen. maar dat heeft hij dus ook gedaan. En dit is dus die nieuwe single. En wellicht zal hij hem volgende week ook hier komen spelen... als hij live in de studio is. Poising of My Heart van Ro High. stone in my heart started melting. Will you tell me? other But I say no to you I say no to No to the poisoning closer to our gods? Will we still be circling around each other? ending komt zij. En dit was ook een beetje het eh, beschrijven van het verhaal in Eindhoven. Eh, hoe dat dan eh, eraan toe ging. Als de stad een beetje stil is. iedere Penning. afgelopen jaar heeft ze ook nog samen met de Utrechter Jan van Piekeren... nog een, een kerstnummer nog opgenomen. Daarvoor hoorden we de man die volgende week hier in de studio is. En dat is Roel Hyde met Poisoning of My Heart. dat nummer dat, is eigenlijk kraakvers. want dat is nog niet eh, langer dan een week uit. En volgende week, dan is hij hier. Dan eh, gaat hij eh, weer, sinds lange tijd, komt hij dan weer eens even langs. Want hoe lang is het alweer geleden dat Ro hier in de studio is geweest? Ik denk dat dat zeker wel een jaar of vijf geleden is. Maar goed, hij komt er dus aan. Het is niet de enige die de binnen afzienbare tijd hier ook de studio binnenkomt wandelen. Datzelfde geldt ook voor Liset Vink tegenwoordig heet ze Lisette Aviva. En zij zal 23 juli hier komen spelen. En 30 juli is de beurt aan Julian Keuvershoek van eh, Operation Hurricane. En dat heeft ook alles eh, te maken dat er eh, nieuw materiaal van de mannen aan zit te komen. Overigens, het laatste materiaal, dat zal je straks ook gaan horen weer in het volgende uur. En dat is die laatste single die ze nog eh, hebben uitgebracht. Dus dat eh, zit nog allemaal in het vat. Eh, vorige week hebben ze hun album uitgebracht. de Dogs Called Kitty. Een band die ook meedeed aan de Rob Agda wordt. En een van die nummers die van, van het album Lotusland op te horen is... is dit nummer Hey Boy. girl. she's drawing Oh, she's the circles all night long. flows. What is made of love will go to heaven. If you go there when the sea turns gray me on the healing day. Tell them about the hazy nights and the foggy mornings. Tell them about the riverside and the moonlight stories. ik heb ze eh, uitgelegd, tenminste Daphne heeft dat uitgelegd, wat eh, vorige week de bedoeling is. Dan eh, zouden ze, als het goed is, eerst de EP die een wat akoestische karakter heeft. En daarna zal het album komen wat meer een electro uh, gehalte heeft. Hoewel dit toch hier en daar ook wat electro-invloeden te horen zijn. Goldfish heette het nummer. Daarvoor Dogs, Cold Kitty met Hey Boy. Een uh, voormalig deelnemer aan de Rob Agda Award. Dat geldt niet voor deze persoon, maar... Hij heeft al een hele mooie single uitgebracht. Eh, je hoort hem al eh, een aantal weken hier bij Alternative FM. En dat eh, nummer dat heet There For You van Joey Vriend. Donata heet zij, Donata Kramars, helemaal voluit. Maar eh, dit is weer eens sinds tijden een, nummer die ze helemaal onder haar eigen naam heeft uitgebracht. Normaal gesproken doet ze dat onder No Soyo, maar dit eh, was zo, diende zich zo aan dat ze dat besloot om het eh, zelf uit te brengen. You Are Invincible. vorige week heb ik even een telefonisch gesprek met haar gehad. Oorspronkelijk komt ze uit Duitsland, maar ze heeft haar opleiding hier in Nederland gehad aan het conservatorium van Amsterdam heeft onder andere gewerkt eh, met Marnix Dorenstein en Chris Kok in Ubrich. En eh, dat was nog goed voor een titel als eh, band van de Grote Prijs van Nederland in 2012. Dus dat, dat zegt al iets. Daarvoor hoorde je Joey Vriend met There For You. Een van de mensen die inmiddels ook door zijn gedrongen bij de landelijke media en ook bij de landelijke zenders. Of tenminste in ieder geval één muzikant. Hij is hier al geweest. Ik heb het over Mellen. Hard heet tell you what I feel inside. So here I go, I'll make you see that I could be your fantasy. here to let love do what love does He accidentally said on oh my watch and stated I'm on time in so many ways oh. He always cracks me up with shit like this Hanging like bro SS since 06 But this vibe of tonight is feeling different and new Seeing in his eyes, he can feel it too Overthinking invaded all my headroom If I wanna be bold soon. There's a voice in my head that says I have to feel this moment is season. Uh, now that the stars are right above us. Abyss of pressure of the feeling Reliquids miserable to form a solution Chicken out and it leads to confusion again oh. My soul is trapped inside and needs to be freed Guess my ambiguity got the best of me He knows exactly how I feel, I can tell Grab his hand as I thought to myself If I wanna be bold, I gotta action. There's a voice in my head says I have to. zij zie eh, It, uh, eh, een nummer eh, wat ze vorig jaar nog heeft uitgebracht... van een EP Tantrum genaamd. daarvoor was het Hard Race van Melle. En Melle is, tenminste dat heb ik even heel gauw gezien... bij NPO Radio 2 geweest. Dus kennelijk heeft hij zijn handelswaar ook daar weten... Ehm, onder de aandacht te brengen. Want dat was denk ik ook wel heel belangrijk dat hij dat voor elkaar kreeg. Vorige week iets heel bijzonders. Marinka, instrumentale muziek. En eh, instrumentaal betekent eigenlijk met de piano. Ik zou bijna zeggen, het is haast klassiek. Oordeel zelf. Prelude. zou bijna zeggen... Vrije Geluiden. Dat eh, was een eh, programma wat eh, altijd op de zondagochtend, als ik het wel heb, bij de NPO op de eerste, ja, het eerste net. Klinkt een beetje oudbollig. NPO 1, Televisie 1, dat was altijd de plek waarin dit soort nummers en dit soort muziek altijd werd gehoord is er niet meer. Maar goed, wij eh, doen het dan maar even dunnetjes over. Marinka heet eh, de dame. Prelude heette het nummer en het komt van het album Red Moon. Daarvoor was het Eline Man. We hebben er nog één en dat is eh, deze van onze grote vrienden uit ehm, Den Haag. James Burkey tot aan het nieuws van 9 uur.